Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Als je naar Zuid-Europa op vakantie gaat, dan moet je je voorbereiden op noodsituaties. Daarvoor waarschuwt het Rode Kruis. Ze willen dat je vooral rekening houdt met extreme hitte, overstromingen en bosbranden. Maar mensen op vakantie nemen juist meer risico's. Soms vergeten mensen dan zelfs water mee te nemen... terwijl je in Nederland nooit met, zonder fles water uit de deur zou gaan. Of je kijkt niet naar de tijd, dus gaat niet ochtends vroeg... of juist helemaal aan het einde van de dag, maar juist om 1 uur s middags als het bloed heet is. Terwijl er bijvoorbeeld weinig is. Dus op vakantie zijn dus mensen zich minder bewust van die risico's. Ja, het Rode Kruis adviseert om noodnummers op te slaan, een vluchttas klaar te hebben en ook vluchtroutes te kennen. Muzikant en bandleider Jeroen Rietbergen wordt definitief niet vervolgd in de zedenzaak rond The Voice of Holland. Hij werd door een deelnemer van het programma beschuldigd van verkrachting. Een aflevering van Boos ging daarover. Jeroen appte mij met de vraag hoe ik me daar beneden had geschoren. Hij vroeg of ik wel discreet kon zijn over ons appcontact en dat het programma het niet cool zou vinden als ze dit zouden weten. Later stuurde hij me een dikpik. Het Openbaar Ministerie besloot eerder al om hem niet te vervolgen vanwege gebrek aan bewijs. En daarop startte de deelnemer een procedure om Rietbergen alsnog voor de rechter te krijgen. Maar dat is nu afgewezen. Jeroen Rietbergen werd in 2022 daarnaast ook nog beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Nadat hij dat had toegegeven vertrok hij als bandleider bij The Voice. Ja, en dan is er nog nieuws over dit. Welkom in de Moulin Rouge! Ja, en dan heb ik het alleen niet over de musical, maar over de echte Moulin Rouge. De wieken van de kenmerkende Rode Molen die draaien weer bij het wereldberoemde Cabaret Theater in Parijs. Vorig jaar april braken de wieken van die molen af en nu is er een volledig nieuw mechanisme aangebracht. Deze danseres is er hartstikke blij mee. It's really special to us because it's so iconic for the Moulin Rouge and just to see it spin again brings back the magic I think to the theater and to de terugkeer van de iconische molen werd gisteravond gevierd met een optreden buiten. Het weer. Vanmiddag steeds meer zon. In het oosten iets meer bewolking. Het is 22 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. En ook vanavond is het nog lang zonnig en droog. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Bij knooppunt Nieuwe Meer heb je ruim 10 minuten oponthoud. Op de A9 ook maar richting Diemen vanaf Bad Hoeverdorp een half uur vertraging. En rijd je op de A10 de Ring Noord richting Utrecht...